Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Volgens Oekraïne zijn er in en rond Gerson 32 mensen omgekomen door Russische beschietingen... sinds Rusland zich twee weken geleden terugtrok uit de stad. De bezetting duurde bijna negen maanden. Oekraïne zegt dat de Russische troepen zich nu bevinden aan de oevers van de rivier de Dnieper. Vanaf daar zouden regelmatig beschietingen plaatsvinden. Alle slachtoffers zijn burgers, meldt een politiechef. Bovendien zouden Russische militairen ruim 500 oorlogsmisdaden hebben gepleegd in de regio. Meerdere Surinaamse anti-slavernijorganisaties zijn ontevreden over het plan van het kabinet... om volgende maand excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. De Nationale Reparatiecommissie Suriname vindt bijvoorbeeld dat Nederland te haastig te werk gaat. Volgens de voorzitter is de kans groot dat de nakomelingen van mensen die slaaf waren... de excuses niet zullen accepteren. Het kabinet biedt op 19 december de verontschuldigingen aan. Zeven bewindslieden reizen daarvoor naar Suriname en het Caribische deel van het Koninkrijk. Een Russische man en vrouw die deze week in Zweden werden opgepakt voor spionage... werkten waarschijnlijk voor de Russische geheime dienst de GRU. Dat blijkt uit onderzoek van het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat. De twee werden afgelopen dinsdag gearresteerd in hun villa in Stockholm. Sinds 2013 zouden ze voor Rusland spionnen zijn geweest in de VS... en sinds 2014 in Zweden. Ruim 2500 mensen hebben vandaag het partijcongres van Forum voor Democratie bezocht. De partij maakte onder meer de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen bekend. Bij die verkiezingen werd Forum de vorige keer het grootst. Maar de meeste statenleden verlieten de partij daarna. Forum voor Democratie-leider Baudet noemde het congres een manier om het beeld bij te stellen dat van Forum bestaat. En dan nog het weer. Het blijft vanavond bijna overal droog. Het is ongeveer 7 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen is het regenachtig, behalve in Limburg. En dan is het rond de 8 graden.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 Hosted, by DJ Malzo. Give me some of that Give me some of that Give me some of that I you. above. Give me some of that Give me some of feel. Give me some of that I you. Give me some of that sweet.